uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De NAVO roept Iran op om af te zien van verder geweld en provocatie. Een nieuw conflict is in niemands belang, zei secretaris-generaal Stoltenberg... na een spoedvergadering in Brussel. Vorige week liquideerde Amerika de tweede man van Iran, generaal Soleimani. Iran waarschuwde daarna voor een ernstige vergelding. Volgens Stoltenberg steunen de NAVO-lidstaten de actie van Amerika... en zijn ze het erover eens dat Iran geen kernwapen in handen moet krijgen. Een automobilist die gisteren in Waalwijk werd aangehouden omdat zijn nummerbord vies was, zit nog vast, omdat later bleek dat er ook cocaïne in zijn auto lag. Na zijn aanhouding bleek dat zijn rijbewijs al eens was ingevorderd. Daarom moest de man mee naar het bureau. Daar bleek uit een bericht bij Meld Misdaad Anoniem dat er vanuit zijn auto mogelijk drugs was verkocht. Toen werd zijn auto doorzocht en vond de politie in een verborgen ruimte 67 zakjes met cocaïne. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor een verbod op gevaarlijk vuurwerk. Het gaat om de twee coalitiepartijen D66 en ChristenUnie... en een groot deel van de oppositie. In totaal 76 zetels. De meeste partijen willen in elk geval knalvuurwerk en vuurpijlen verbieden. Aanleiding is de uit de hand gelopen jaarwisseling... waarbij hulpdiensten werden belaagd. Ook zijn er meer vuurwerkslachtoffers dan een jaar geleden. Afgelopen oud en nieuw waren het er zo'n 1300. Zanger Peter Koelewijn is benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Dat maakte hij zelf bekend op NPO Radio 5. Woensdag is het precies 60 jaar geleden dat de single Kom van dat dak af van Peter en de Rockets voor het eerst op de radio werd gedraaid. Nummer wordt ook nu nog geregeld gedraaid.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 geliefde of zijn grootste geheim. En maak je je vrij. Maak jij je vrij hem of, of kies je voor iemand die er nooit echt voor jou zal zijn. En stel jezelf de vraag, ben jij niet veel meer waard dan de lippenstift op zijn kraag?